5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ting te voorkomen. Het gaat om zo'n 2000 scholen met minder dan 145 leerlingen. Die krijgen nu al een toeslag van 120 miljoen euro en daar komt nog eens 20 miljoen euro bij. Volgens minister Slop zijn de kleine scholen belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen en steden. Het vorige kabinet wilde de kleine scholen-toeslag nog afschaffen. De overheid moet het gebruik van kachels en open haarden in Nederland terugdringen. Dat staat in een brief van 23 organisaties aan staatssecretaris Van Veldhoven. Onder de afzenders zijn gemeenten, GGD's en het Longfonds. Volgens hen heeft 14% van de Nederlanders een met hout gestookte installatie en neemt het gebruik daarvan toe. Dat leidt tot gezondheidsklachten, stank en roetneerslag. De organisaties vinden onder meer dat er onder bepaalde omstandigheden een stookverbod moet komen, bijvoorbeeld als er weinig wind staat. In Doetinchem heeft brand gewoed in het dak van een appartementencomplex. Het gebouw van zes verdiepingen werd vannacht ontruimd. De politie gebruikte een omroepinstallatie om iedereen te waarschuwen. De bewoners werden opgevangen in een buurthuis. Het vuur kroop verder onder de dakbedekking. De brandweer van Doetinchem zaagde het dak daarom open. Na een paar uur was het vuur onder controle. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. In de Amerikaanse stad Austin zijn bij twee huizen pakketjes ontploft. Daarbij is een jongen van 17 omgekomen en zijn twee vrouwen gewond geraakt. Er lijkt een verband te zijn met een explosie eerder deze maand waarbij ook een dode viel. De pakketjes lagen voor de deur en ontploften toen ze werden opgepakt of geopend. Alle slachtoffers zijn zwarte Amerikanen of Latino's. Het weer, het wordt een druilerige dag.